Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een twaalfjarige jongen uit de hoofdstad Kuala Lumpur. Voor het oog van klasgenootjes werd hij door een paar mannen een auto ingeslupt. De jongen is de zoon van een Zuid-Afrikaanse familie die al bijna elf jaar in Zon en Breugel woont. De familie is in Maleisië vanwege het werk van de vader. Van de ontvoering zijn camerabeelden. De kentekenplaten op de auto bleken vals. Er is voor zover bekend geen losgeld geëist. De opsporingsdienst Fiat heeft een grote partij valse merkartikelen in beslag genomen. De kleding, parfum en horloges werden ontdekt in een loods in het westelijk havengebied in Amsterdam. De Fiat vermoedt dat de spullen verkocht zouden worden op de vrijmarkt van Koninginnedag. Eerder deze week ontdekte de Fiat ook al grote partijen valse merkartikelen. Het grootste deel van de voormalige schilderijencollectie van Dirk Scheringa komt in een nieuw museum. Dat komt in het voormalige gemeentehuis van Gorsel in de Achterhoek. De kunstwerken zijn eigendom van zakenman Hans Melgers. In Roemenië is de regering gevallen na een motie van wantrouwen die was ingediend door twee oppositiepartijen. Werd met vier stemmen verschil aangenomen. In het parlement heerst al maanden onvrede over het bezuinigingsbeleid van de centrumrechtse premier. Hij wil de ambtenaren salarissen verlagen en de btw verhogen. In Roemenië wordt bijna dagelijks geprotesteerd tegen de bezuinigingen. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn definitief op woensdag 12 september. Het heeft minister Spies van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Eerder deze week zei premier Rutte al dat die datum het meest recht lijkt te doen aan de opvatting in de Kamer. Koningin Beatrix vroeg de premier de Kamer te ontbinden zodat verkiezingen op 12 september mogelijk worden. Tot verkiezingen werd besloten na het mislukken van de onderhandelingen in het katshuis en de val van het kabinet. Het weer. Vanavond overal bewolkt, vanuit het zuiden regen, morgen ook bewolkt en regenachtig met grote temperatuurverschillen. Van 10 graden op de Wadden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam de Amersfoort tussen Blarikum en Bunschoten 10 kilometer. En voor Hoeverlaken 4. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4. Op de A10 Zuid richting Amersfoort tussen Sloten en Amstel Business Park 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A12 de Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 7. De A12 van Utrecht naar Arnhem voor Bunnik 5. A13 de richting Rotterdam tussen Delft en Knoop het Kleinpolderplein 7. A15 Europort Rotterdam voor Knoop het Vaanplein 6. De A15 van Rotterdam naar Gorkum voor Sliedrecht 4 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda voor de randweg Dordrecht 6 A20 Hoek Holland richting Gouda voor knooppunt Terbrechtseplein 4.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 Of sommigen hebben al vakantie. Sommige mensen zitten het eh, mee, hè, het leven, en voor de ander niet. Jaargang 22 van de hitlijst van Europa. Aflevering 17 van vandaag alweer 27 april. 17 stijgers, 3 zittenblijvers, 17 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Kevin Grass Soldier na 16 weken. Lana Del Rey, Born to Die na 12. En 5 weken voor Juan Franca, You and Me. Dat zijn de drie platen die de lijst hebben moeten verlaten. Of Monsters en Men komt er straks aan. Little Talks, 9 plaatsen, de snelste stijger. De snelste dalen Beyoncé Love on Top. Zij zakt namelijk in één keer van 21 naar 35 en 14 plaatsen verliezers. Begon de uitzending met Wiz Snoop Dogg, Bruno Mars, Young Wilder Free met 15 weken. Het langst genoteerd. De plaat die er straks aankomt, die staat ook gewoon 15 weken in de lijst. Blijf zitten op nummer 17. Jason Ross, I Won't Give Up. 27 april kwamen we ook tegen in de geschiedenisboeken. 1973 bij Callens ook voor het eerst een van Nederland gelegaliseerd.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 Ondertussen staan ze alweer vijf weken in de lijst. Deze week de snelste stijger. Vorige week namelijk nog terug te vinden op 24 eh, en deze week gewoon omhoog naar plek nummer 15. We begonnen uur 2 met de plaat die op 17 blijft staan. In handen van Jason Ross. I Won't Give Up. En met 15 weken is hij ook een van de twee langstgenoteerde platen van deze week. Zeg je, er zit er één tussen toch? Ja, nummer 16 zit er tussen. Die is dan van Simple Plan en Kneen en The Summer Paradise. 9 weken staat die plaat in de lijst en hij zakt van 10 naar 16. Nummer 14 slaan we over is van Natalia Kills Kill My Boyfriend. Die zakt in de 8e week van 12 naar 14. Eh, en van 9 zakken naar 13 in de 10e week gaat Birdie People Help the People. En Salia Banks en uh, Lissy J, die gaan wel omhoog. zijn nu 5 weken in de lijst, gaan van 20 omhoog naar 18. The 212! 1 2 En straks voor jou ook nog DJ Fresh en Rita Ora. Hot right now op nummer 11. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You can see you been that bitch shit the Tampa. In the DM, that young sister beacon. The bitch who wants to compete. And I can freak fit that pump with the peep. rapper, don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck em like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cockle licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to day. I'm the new ship from young Rapunzel. Who are you, bitch? Do lunch? I'ma ruin you, cunt. I'ma ruin huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you?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 Going crazy when I... DJ Fresh, die in het echte Daniel Stijn heet. Een Engelse drumbassist en dubstep producer, zoals hij eh, officieel de titel mag dragen. En samen met Rita Ora en Hot Right Now in de vijfde week omhoog van 14 naar plek nummer 11. En je weet dat vanaf plek nummer 11 kijken wij even achterom. Dan vinden wij op 20 in de derde week 7 plaatsen winst Maier Houthaner, en Wrestle Kicks en Walk. Jesse G en Domino staat 14 weken in lijst, zak van 13 naar 19. De week zak het van 15 naar 18, Madonna, Nicki Minaj en Mia Give Me All Your Loving. Jason Mraz, I Won't Give Up, staat 15 weken in de lijst en blijft zitten op plek nummer 17. Simple Plan, Canane en The Summer Paradise staan nu 9 weken in de lijst, zakken van 10 naar 16. Of Monsters and Men, Little Talks is de snelste stijger van deze week, gaat omhoog van 29 naar 15 in de vijfde week. Natalia Kills, Kill My Boyfriend, staat nu 8 weken in de lijst, zak van 12 naar 14. Birdie, People Help the People. In de tiende week zak het van 9 naar 13. Salia Banks, Leslie G, 212. In de vijfde week omhoog van, 12, van 20 eh, naar 12. En DJ Fresh en Rita Ora in het Hot Right Now. In de vijfde week omhoog van 14 naar plek nummer 11. Dan gaan wij de top 10 in op deze vrijdagmiddag. Even voor de klok van half 5 is het tijd om te gaan kijken hoe de top 10 eruit ziet als het een beetje mee is, kunnen we ze ook gewoon nog eens alle 10 gaan draaien. Dus laten we maar snel beginnen. En dat doen we gewoon met de nummer 10. Dan zijn ze de mannen van Nickelback. Zes weken lang staan ze in de lijst. Ze gaan omhoog van plek 16 naar plek nummer 10. Met de plaat Lullaby die dus zes weken in de lijst staat. Zometeen een man die ook al zes weken in de lijst staat. John Mayer. Shadow Days gaat twee plaatsen omhoog van 11 naar 9. Dus eerst nummer 10. Nickelback. Or finding yourself stuck out on the ledge And there ain't no healing it's nice to make some love that I can finally Deze week gaat de man twee plaatsen omhoog. John Mayer en eh, Shadow Days van 11 naar plek nummer 9. ZFM, Westkust, weerbericht. Vanmiddag nam de bewolking wat verder toe. Het blijft gelukkig wel droog. En een matige aan zee vrij krachtige zuidwestelijke wind die eh, helpt ons daarbij. In de loop van de dag neemt de wind wel wat in kracht af en de temperatuur zal stijgen naar maximaal 16 graden. Vanavond en de komende nacht is het nog steeds bewolkt, maar wel overal droog. Bij een zwakke tot hooguit matige naar noordoost draaiende wind daalt de temperatuur naar 9 graden. Morgen dan is het weer bewolkt en valt er geruime tijd regen. vooral in de middag regent het stevig door tussen de 8 uur in de ochtend en 8 uur in de avond. Kan er maar liefst zo'n 12 mm aan hemelwater vallen. De noordoostelijke wind die eh, neemt in de polder toe naar vrij krachtig. Zee naar krachtig. De temperatuur zal morgen stijgen naar een graad of 14. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag is het ook bewolkt en regelt, eh, regent het vrolijk verder. En de noordoostelijke wind die waait matig tot krachtig en temperatuur daalt naar een graad of 11. Zondag ook bewolkt en regent het nog af en toe. Een stevige noordoostelijke wind die eh, neemt duidelijk in kracht af en de temperatuur zal stijgen naar waarde tussen de 16 en 18 graden. Maandag, de Koninginnedag, dan ziet het eh, wereld <laughs> wereldbeeld, nee het weerbeeld er prima uit. De zon schijnt namelijk flink en het blijft droog. De Temperatuur zal maandag zo op een graad of 17 uitkomen. Zodat er gaat hebben we gewoon een eh, mooi vooruitzicht voor koning in de dag. We gaan verder met de lijst van Europa. Net hoorde je de nummer 11 in handen van John Mayer en Shadow Race. De nummer 8, die slaan we even over nog. Carway Jepson, Call Me Maybe, zakt in de 12e week van 5 naar 8. En een van de drie zittenblijvers, ja de tweede van de drie zelfs, is in handen van Licky Lee en I Follow Rivers. De tiende week blijft deze plaats zitten op plek nummer 7. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. C -C -F -M. Short van Dam. plaats van Luckily I Follow Rivers zijn een hele hoop verschillende remixen gemaakt. Maar dat is nog niet alles. Er zijn ook een hoop bands die gewoon een, eh, een cover ervan gemaakt hebben. En een van de bands die er een cover van gemaakt hebben, dat is natuurlijk Triggerfinger. En dan zat ik net even een beetje op te surfen op het internet op Triggerfinger, hoe of wat. En Triggerfinger staat met zijn single I Follow Rivers nog steeds bovenaan in de single top 100. De Belgische rock trio staat met de cover van Lickily al 9 weken in de singlelijst. lijst. Forward Jepson staat nog steeds op 2 in de single lijst met Call Me Maybe. Jason Mraz met I Won't Give Up, de nummer 3 van vorige week, die is een plaats gezakt. Hij maakt plaats voor Gustino Lima en Ballada. Die zijn van plaats 28 naar 3 toe. En de top 5 wordt eh, compleet gemaakt door Emile Sande en Next To Me. Dat even een, eh, een klein tussendoortje naar de single Top 100 in Nederland. Waar dus eh, de versie van Triggerfinger uh, stevig bovenaan staat. En ik denk dat toch 3FM daar wel een beetje mee geholpen heeft. natuurlijk bij het, uh, de live opname daar bij Gil eh, Giel Belen van Triggervinger en I Follow Rivers. Een plaat die het vorige week en die weken ervoor allemaal heel goed deed, maar langzaam aan het wegzak is. Het is een plaat van Flowrider. The Wild Ones samen met Sia zakt van 1 naar 6. surprise. Take me so high, jumping no dives, surfing the crowd. Ooh, said I gotta be the man, I'm the head of my band. my check one, two. Shut them down in the club with a Playboy does, so they all get loose, loose. Out the bottle, we all get bent in again tomorrow. Gotta break rules, cause that's the motto. Club shut down, 100 supermodels. Hey, I then we hit fame. Too easy with the deal, we get insane. Sia van de 12 weken dat ze nu in de lijst staan, stonden ze 4 weken achter elkaar op de hoogste tree. En nu moeten ze dus in één keer 5 plaatsen inleveren. Zakkend van 1 naar 5, Flowrider, Sia, The Wild Ones. En vanaf buitenland gaan we eens even naar eigen Nederlandse bodem. Quintino, Sander Zelva en Epic in de zevende week omhoog van 8 naar 5. van Jason Derulo, de nummer 4 van deze week. 7 weken in de lijst van 6 omhoog naar 4. En de laatste zitten blijven van vandaag is die van Chris Brown en Turn Up The Music. En de negende week blijft hij zitten op plek nummer 3. Put your hands up in there. Put your hands up in Girl, put your hands van Chris Brown en Turn Up The Music. Dat is nummer 2. Emile Sunday en Next To Me. laten gaan. De nummer 1 van Europa.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 Ze hebben er eh, tien weken over gedaan, maar nu staan ze dus eindelijk bovenaan die lijst van Europa. Van 2 omhoog naar 1. Niels Day Next to Me ging van 4 eh, naar 2 in de achtste week. En Chris Brown, Turn Up The Music, bleef er achteraan op 3 in zijn negende week. Jason Rulo, Breeding, Pretino Silva, Epic, Florida, Sierra Wild Ones, Lickily, I Follow Rivers... Crawley Jepson, Call Me Maybe, John Mayer, Shadow Days en Nickelback Lullaby. Dat was de eh, top 10 van deze week. Er is mij nog één ding. Dat is een heel fijn weekend tenminste. Een hele goede koning in de dag. Volgende week heb ik weer een hele nieuwe lijst voor je. Zometeen veel plezier het weekend in. Crimineel zijn er niet. Bob doet het. Bob non-stop.